Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Noorse parlementsverkiezingen zijn nipt gewonnen door een linksblok. Dat betekent dat premier Steuren van de Arbeiderspartij kan opgaan voor een nieuwe termijn. Steuren was premier van een centrum-linkse coalitie. Toen die begin dit jaar strandde, regeerde Steuren verder met de gedoogsteun van kleine linkse partijen. Samen zijn ze nu goed voor een krappe meerderheid in het Noorse parlement. Het linkse blok behaalde 87 zetels, rechts 82. In de campagne ging het vooral over economische thema's als belastingen en inflatie. Aan de familieruzie over de opvolging van de Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch is een einde gekomen. Zijn zoon Lachlan van 54 houdt de leiding over het media-imperium. Drie andere kinderen krijgen een enorm geldbedrag voor hun aandelen en nemen afstand. afstand. Volgens bronnen krijgen ze ieder zo'n 1,1 miljard dollar. Lachlan is voor Murdoch de gedroomde opvolger omdat hij dezelfde conservatieve ideeën heeft. De 94-jarige Murdoch is een van de machtigste mannen in de mediawereld. en bezit in bedrijven News Corp en Fox. Bij een botsing tussen een goederentrein en een dubbeldeksbus in Mexico... zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. 55 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de stad Atlacomulco... op ongeveer 130 kilometer van Mexico-stad. De trein reed tegen de bus, die daardoor in tweeën werd gesplitst. Een deel werd door de trein meegevoerd. Het andere deel belandde aan de andere kant van het spoor. In de VS is een schunnig briefje gedeeld dat president Trump in 2003 zou hebben gestuurd aan miljonair Jeffrey Epstein. Om de tekst heen zijn de contouren getekend van een naakte vrouw. Trump ontkent dat hij de afzender is. Het weer vanuit het zuidoosten buien.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 De Noorse parlementsverkiezingen zijn nipt gewonnen door een linksblok. Dat betekent dat premier Steuren van de Arbeiderspartij kan opgaan voor een nieuwe termijn. Aan de familieruzie over de opvolging van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch is een einde gekomen. Zijn zoon Lachlan van 54 houdt de leiding over het media-imperium. Drie andere kinderen krijgen een enorm geldbedrag voor hun aandelen en nemen afstand. Bij een botsing tussen een goederentrein en een dubbeldeksbus in Mexico... zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. 55 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de stad Atlacomulco. Het weer in het oosten regen, in het zuidwesten droog bij 14 tot 19 graden. Dit is ZFM. has passed without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last. more fires and please no more gunfire. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. you will put them first. Put them first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year.